De Kamer te ver. En ook de jager ziet meer in zelfregulering. Verandering aan de gang in de financiële sector. De jager is wel voor een bonusverbod voor banken die staatssteun krijgen. De PVV komt terug van het plan dat rechters moeten worden ontslagen als ze te laag straffen. Partijleider Wilders kwam vorig jaar met dat voorstel, maar PVV-kamerlid Helder noemde dat vandaag in de Tweede Kamer een fout standpunt. De regering ontslaat geen rechters die niet streng genoeg straffen, zei Helder. Dat kan juridisch gewoon niet. De PVV zegt altijd niet aan de democratische rechtsstraat te willen tornen. Dan moet je dat ook niet op deze manier doen, voegde ze eraan toe. De partij wil wel af van de bepaling dat rechters voor het leven worden benoemd. Door zware sneeuwval zitten zo'n 50.000 huishoudens in het zuidoost van Frankrijk zonder stroom. Vooral het eiland Corsica en de omgeving van Marseille zijn zwaar getroffen. De wegen in die gebieden zijn bijna niet begaanbaar. De autoriteiten hebben mensen opgeroepen alleen in uiterste noodzaak van hun auto gebruik te maken. Winterproblemen zijn er verder in Noord-Italië. Ook daar zijn de wegen slecht begaanbaar. Vrachtwagens mogen de weg niet op, treinen rijden met flinke vertragingen. De komende dagen zal er in het Frans-Italiaanse Alpengebied nog veel meer sneeuw vallen... en de temperaturen zullen dalen tot onder de min 20. Het weer. Zonnig, temperatuur min 2 graden in het noordwesten tot min 4 in het oosten. Door de stevige noordoostenwind voelt het erg koud aan. Vannacht in het binnenland mogelijk strenge vorst. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij Hoogmade 2 kilometer. De 10 West naar Zaanstad bij de Koenten 2. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berkel en Roderijs 2. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 3. Dan de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 2. A27 Utrecht naar Breda tussen het knooppunt Lunette en Gein 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Leusden-Zuid 5 kilometer.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 De Telegraaf meldt dat de ambtenaren onder meer als